Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De nieuwe premier van Groot-Brittannië is de leider van de Labour-partij. Dat is nogal een verandering. Jarenlang leverden de conservatieven de premier... maar die partij verloor gisteren dik bij de verkiezingen. Andere winnaar is de radicaal radicaal-rechtse partij Reform UK. Die kregen veel stemmen, maar door het kiesstelsel levert dat maar vier zetels op in het lagerhuis, de Britse Tweede Kamer. Je hoort correspondent Arjen van der Horst. Laat je niet eh, in de war brengen door die vier zetels. Dat lijkt heel weinig. Maar als je naar dat aandeel van Reform kijkt... dat ze landelijk hebben gehaald... Ja, dan zitten ze niet eens zo ver verwijderd van de conservatieven. Eén op de zes Britse kiezer heeft op de partij van Farage gestemd. Nigel Farage probeerde al zeven keer eerder om een zetel te krijgen... en dat is nu dus gelukt. Je kent hem misschien nog van zijn brexit-campagne. Veel geslaagde middelbare scholieren hadden de afgelopen weken de vlag al uit. En vanaf vandaag kregen ook veel leerlingen van het speciaal onderwijs het verlossende woord. Zij doen staatsexamen. Dat betekent dat ze naast schriftelijke toetsen ook mondelinge examens hebben. het duurt daardoor allemaal wat langer, zegt deze docent. Ja, normaal gesproken word je, als je niet geslaagd bent, gebeld. Eh, bij ons krijgen ze eigenlijk op de dag van hun laatste mondelinge examen... Eh, krijgen ze te horen of ze wel of niet geslaagd zijn. Dan worden ze geroepen bij eh, de voorzitter van, vanuit Duo. Die is bij ons op school eh, aanwezig. En eh, daar worden ze binnengeroepen, al, al dan niet met ouders eh, of een docent van ons erbij. En dan krijgen ze de uitslag. Ja, dat is dan weer altijd op de laatste dag voor de vakantie. En dat is in de regio Zuid vandaag. Leerlingen van speciaal onderwijs in de rest van het land horen het dus pas later. Nijmegenaren zijn er steeds vroeger bij. Over twee weken is de laatste dag van de Vierdaagse... maar nu al proberen mensen een plekje langs de route te reserveren... met afzetlinten en door er bankstellen neer te zetten. Deze verslaggever van Omroep Gelderland zakt even lekker onderuit op een van de vele sofa's. Ja, wat is er nou mooier om al die lopers van dichtbij toe te kunnen juichen. Maar het is hier zo druk dat je je plekje wel moet claimen. Ja, nou de bank stellen eh, een paar dagen, maar het eerste afzetlint volgens mij al meer dan een week. Dit is, dit is te gek voor woorden. Veel bewoners zijn er dus niet blij mee. Dat is de gemeente Nijmegen met ze eens. Die halen alles wat er te vroeg staat volgende week weer weg. En het weer nog vanochtend op sommige plekken nog wat zon.